Uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De gevluchte president Hadi van Jemen heeft Saoedi-Arabië en de coalitiepartners bedankt voor de steun in de afgelopen tijd. Zijn verklaring werd uitgezonden op de jemenitische televisie en kwam kort na de bekendmaking dat Saoedi-Arabië na een maand stopt met bombardementen in Jemen. Volgens Riyadh zijn de militaire doelen van de campagne bereikt. Justitie in de VS onderzoekt de dood van een zwarte arrestant in Baltimore. Freddie Gray werd vorige week opgepakt en hij overleed zondag aan de verwondingen die hij bij zijn arrestatie opliep. In de VS woedt al maanden een discussie over politiegeweld. Veel mensen vinden dat excessief. Justitie onderzoekt of er mensenrechten zijn geschonden. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze vandaag rekening moeten houden met hinder op de snelwegen door politieacties. Actievoerende politiemensen gaan weer langzaamaan acties houden. Die beginnen vanochtend om 7 uur in Groningen en Enschede. In de loop van de dag rijden de actievoerders met maximaal 60 km per uur naar het zuiden. Irene Wust schaatst komende drie seizoenen voor Team 4 Gold, een nieuwe ploeg die rond haar wordt opgebouwd. Rutger Thijssen wordt de coach en haar oude coach Gerard Kemkes wordt adviseur, zegt Wust in de Telegraaf. Afgelopen seizoen reed Wust voor de ploeg van Marianne Timmer en Gianni Romme, maar daar misten ze onder meer mannelijke trainingspartners. Philips stopt aan het einde van volgend voetbalseizoen als shirtsponsor bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International hebben beide partijen dat in goed overleg besloten. Philips blijft wel als sponsor aan PSV verbonden. En ook het stadion van de landskampioen blijft de naam van het bedrijf dragen. Het weer eerst bewolkt, maar later vandaag ook af en toe zon.